Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Minister van Defensie vindt niet dat ze moet aftreden... vanwege het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... over de dood van twee militairen door een mortiergranaat. In het rapport staat dat Defensie ernstig tekort is geschoten... bij het waarborgen van de veiligheid van Nederlandse militairen in Mali. De minister benadrukt dat ze politiek verantwoordelijk is... maar ze vindt aftreden niet de oplossing. Ook premier Rutte vindt dat Hennis kan aanblijven. In het zuiden van Duitsland heeft een man in zeker vijf winkels babyvoeding met antivriesmiddel vermengd. Hij wilde de winkels afpersen. Volgens de Duitse politie is het gelukt om alle schappen op tijd te legen. De man is nog niet opgepakt en in een brief aan meerdere winkels en de politie heeft hij gedreigd nog meer voedingsmiddelen te vergiftigen. Volgens Bildzeitung zou hij 10 miljoen euro willen. De politie heeft wel bewakingsbeelden waarop de man van rond de 50 duidelijk te zien is. Tegen voormalig hoofdagent uit Den Haag is vijf jaar cel geëist. Hij wordt verdacht van corruptie, schending van zijn ambtsgeheim... medeplichtigheid aan inbraken en deelname aan een criminele organisatie. Volgens het OM heeft hij in de afgelopen jaren in politiesystemen gezocht... naar informatie over hennepkwekerijen. Die informatie verkocht hij aan een vriend... zodat die bij de kwekerijen kon inbreken en ze leeghalen... voordat de politie er een inval zou doen. Reizigers die vliegen met KLM kunnen problemen ervaren bij het inchecken voor hun vlucht via de website. De luchtvaartmaatschappij zegt met technische problemen te kampen en weet nog niet hoe lang dit gaat duren. Het is niet duidelijk hoe groot de storing is en hoeveel reizigers er last van hebben. Het weer dan nog, vanmiddag breekt soms de zon door en wordt het droog op veel plaatsen. Verspreid is nog wel een enkele bui mogelijk. Het is tussen de 17 en 21 graden en er staat weinig wind. Morgen wordt het nog warmer met 20 tot lokaal 25 graden. Daarbij is er eerst geregeld zon, maar later komt er meer bewolking en volgen er buien.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live op 28 september 2017. De eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, vierde jaargang aflevering 78. We zijn te beluisteren via de kabel op 104.5, in de ether op 106.9. Als je via het internet wil kijken en luisteren, even intikken ZFM-live. We hebben DAW Plus natuurlijk en de ZFM-app. En mijn naam is Bort van der Meer. De eerste twee nummers komen uit de jaren 50 en 60. Chuck Berry en de Roadies. Veel plezier! thumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the rider sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. roll over Beethoven. jaar was 1967 en de groep kwam uit Oude Pekela, stond onder leiding van Harry Rijnbergen. En ze heette The Roadies. Ze hadden drie hits. En dat was eerst Take Her Home, daarna deze, Just Fancy. En toen kwam ook nog Sleep, Sleep, Sleep. En we begonnen met eh, een nummer van eh, Chuck Berry. Later onsterfelijk gemaakt door de Beatles natuurlijk. Roll Over Beethoven uit 1956. Eh, we gaan naar het jaar 1967. Daar kwamen we net al vandaan bij de Roadies. Maar toen bracht Van Morrison een LP, een LP uit met de titel Blow In Your Mind. En wij draaien daarvan het nummer Spanish Rose. The wine beneath the bed The things we done and said And all the memories that come glancing back to me In my loneliness Standing in the breach beyond that stretch, but out of reach, and consciousness has found me sometimes wondering where you're at. Mm, take me back again. Take me back one more time. Spanish Road. the gate behind you when you said it ain't too late. Come on, let's swing the town and have a ball back again. Take me back one more time. Spanish rose. And when the lights went out, then no one was about another country in full bloom. In the room we danced. torn, and when the word went round that everything was wrong and just couldn't be put right, it tore me up. It tore me up. Love, slumber you did sleep. The window I did creep and touch your raven hair and sang that song again to you. You did not even wince. You thought I was. castle wall. And take me back again. Take me back one more time. The Spanish Road. LP heette Blow In Your Mind en het nummer heette natuurlijk Spanish Rose. En dan zijn we alweer toe aan de Engelse top 40 van 50 jaar geleden... van 28 september 1967. Slechts twee nieuwe binnenkomers. En de tweede is dan <laughs> natuurlijk de hoogste nieuwe binnenkomer. Jawel. Eh, we beginnen alleen met de, eh, de minst eh, hoge nieuwe binnenkomer. Die staat op 32. Heet Paul Jones, de zanger. En het is nummer Thinking Ain't For Me. Thinking ain't for me, no, no, no. Thinking ain't for me, uh, uh, uh. Thinking it ain't for me. each of us an island, an undiscovered island. shore to find out about me. But though I keep on trying, I can't quite reach my island. The same goes for your land. We're prisoners of the sea. better claim it. Cause my home ain't the sea. My land is the only home, the only place to be. Yeah, the place where I'll be free. I sit and I wonder, I wonder why I bother to sit alone and wonder. Cause thinking ain't for me. thinking ain't for me. Uh, uh, uh. Thinking it ain't for me. One day instead of drifting, I'm gonna reach my eyes. Na zijn carrière als zanger van de groep Manfred Mann... scoorde Paul Jones als solozanger drie hits. High Time, I've Been a Bad Bad Boy... en deze Thinking Ain't For Me, nieuw op 32... op 28 september 1967. En de hoogste nieuwe binnenkomer, dat is de klapper van de week... die kwam binnen op nummer 29, The Seekers... When Will the Good Apples Fall? De klapper van de week. I may be a rich man's daughter. and have some. frosty. Happy to be your bachelor boy until my dying day. Yeah, I'll be your bachelor boy, and that's the way I'll stay. Yeah, yeah. Happy to be your bachelor boy until my dying afvragen. Dit waren eh, Cliff Richard en zijn Shadows met Bachelor Boy uit 1962. In 1954 heeft eh, Elvis Presley een aantal nummers opgenomen... in de Sun Record Studios van Sam Phillips. Daar was onder andere bij That's Alright Mama. En dat werd dan ook direct uitgebracht. Maar er is er nog een opgenomen, You're a Heartbreaker. En dat heeft vijf jaar op de plank gelegen. Maar in 1959 werd hij dan toch wel eindelijk uitgebracht. Elvis Presley, You're a Heartbreaker. You're a heartbreaker, you're a love faker, a heartbreaker playing with fire. You're a tear snatcher, you're a quarrel patcher, but you can't break my heart anymore. For I have just found someone else who's sure to take your place. Someone I can always trust and fill this empty space. You're a heartbreaker, you're a love faker, but you can't break my heart anymore. You're a smooth talker, you're a real cool walker, but now you've out talked out of turn. You're a high stepper, you're an eye catcher, but you won't catch my glances anymore. For I have just found someone else who's sure to take your place. Someone I can always trust and fill this empty space. You're a heartbreaker, you're a love faker, but you can't break my heart anymore. You're a heartbreaker, you're a love faker, a heartbreaker playing with fire. You're a tear snatcher, you're a quarrel patcher, but you can't break my heart anymore. For I have just found someone else who's sure to take your place, someone I trust and space. You're a heartbreaker, but you break heart Je vraagt je toch nou werkelijk af wat ze bezield heeft om dat nummer gewoon vijf jaar op die plank te laten liggen. Nou ja, oké, het is in ieder geval in 1959 uitgebracht. Elvis Presley en You're a Heartbreaker. Dan is het nu tijd voor de tip van Willem en die komt vandaag van een LP die heet Elite Hotel van Lou Harris. En Lou is natuurlijk een eh, bekend country- en western zangeres. Zij heeft op dat album nummers van Hank Williams, eh, Buck Owens, Graham Parsons... maar ook een nummer van The Beatles. En dat nummer gaat ze nu toevallig zingen... want dat is het nummer wat Willem heeft uitgekozen. Here, There and Everywhere. Lou Harris. making each day changing my life with one wave of his hand. Nobody can deny that this. doesn't know she's there. I want him everywhere, and if he's beside Hotel uit 1975 was dit Emmylou Harris... met haar heel mooie uitvoering van Here, There and Everywhere... een McCartney-compositie. We gaan even naar eh, Roy Orbison luisteren. Hij overleed helaas in 1988... maar had toen al een album eh, voltooid... en dat werd in 1989 dus postuum uitgebracht. Het album heette Mystery, ehm, Mystery Girl. sorry. En op eh, dat album bestaat dit nummer, You Got It.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 doe mij maar de afkorting van de naam, dat is wat makkelijker. Anders moet je steeds zeggen Orchestral Maneuvers in the Dark... en Electric Light Orchestra... terwijl je met OMD en ELO beter af bent. Talking Loud and Clear van OMD en Evil Woman van Electric Light Orchestra... uit 1976 eh, met eh, Evil Woman. En daarvoor hoorden we OMG met eh, Talking Loud and Clear uit 1984. In de jaren 70 hadden we natuurlijk ABBA, maar ook The Middle of the Road. En daar, waren, daar hadden we ook een heleboel fans van in Nederland. En in 1972 bracht The Middle of the Road het nummer uit The Talk of All the USA. Onder leiding van de fraaie zangeres Sally Carr was dit Middle of the Road en The Talk of All the USA uit 1972. Ehm, we kennen de naam Shell Silverstein als componist van heel veel mooie en leuke liedjes van Dr. Hook en The Madison Show. Maar de man was al jaren eerder bezig. Zo was hij in de jaren 50 ook al eh, in Denemarken te vinden waar hij een keer een optreden zag van een uh, Deense de, eh, Dixieland Band. En toen zei hij tegen de jongens, jullie moeten je de Danish Viking, Vikings noemen. Maar eh, de leider, Papa Boo, die dacht daar anders over. Hij denkt, ik ga het gewoon noemen Papa Boo's Viking Jazz Band. En dat leverde ze in 1960 een hit op. En die heette Slaven mijn Prinsen. Ja, Papa Boo's Viking fucking Jasmine onder leiding van Papa Boo, ofwel Per Boo Jensen. En dat kwam uit 1960. En dan gaan we luisteren naar een top 100 hit uit 1965. Hier zijn de Searchers, He's Got No Love. 1965, The Searchers and He's Got No Love. De laatste weken heb je op donderdagavond op televisie het programma Ilse's Veranda. En dat is een programma van Ilse de Lange en daarin ontvangt ze gasten. Bijvoorbeeld twee weken geleden had ze te gast eh, Barry Hay, uiteraard zanger van de Golden Earring. En eh, toen kregen ze het over eh, zijn favoriete zangeres en dat was Brenda Lee. Hij was helemaal gek geworden op Brenda Lee vanwege het feit dat zijn moeder thuis altijd platen speelde van Brenda Lee. En Ilse had het voor elkaar gekregen dat ze elkaar konden ontmoeten. Dat was bijzonder voor Barry. En vandaar dat ik eh, een nummer ga spelen van eh, Brenda Lee. En dat heet Too Many Rivers. dear Cause I know that you want me to But too much water's run under that old bridge you. We both kill the fruit. dat eh, zij werd genoemd in de uitzending van Ilses Veranda. En eh, in het volgende uur hebben we het nog over een eh, andere gast van Ilse. En dat is Mark-Marie Huibrechts. We sluiten af met Living in America van James Brown.